Uur. Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De staking in het openbaar vervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag is op zondag 20 november. Dat heeft de vakbond Abfacabo FNV bekendgemaakt. Vorige week leverde een gesprek tussen minister Schultz van Hagen en de vakbonden iets op. De bonden willen dat de aanbesteding in het openbaar vervoer een half jaar wordt uitgesteld, maar de minister is het daar niet mee eens. De Europese beurzen zijn vanochtend op een behoorlijk verlies geopend, maar lijken zich inmiddels te herstellen. De AEX stond lange tijd 1,5% in de min en dat gold ook voor de beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen. Analisten denken dat de teleurstellende resultaten van de G20-top beleggers negatief hebben gestemd. Inmiddels lopen de verliezen terug. Beleggers laten zich daarbij leiden door geruchten dat de Italiaanse premier Berlusconi bereid is terug te treden. Pierre Vinken, de vroegere bestuursvoorzitter van uitgever Riet Elsevier, is vrijdag overleden. Vinken geldt als een van de belangrijkste uitgevers van Nederland. Hij studeerde geneeskunde en werd opgeleid als neurochirurg, maar Vinken koos voor een loopbaan bij Elsevier. Onder zijn leiding groeide het concern uit tot wereldmarktleider op het gebied van wetenschappelijke informatie. Hij bracht ook de fusie met het Britse Reed tot stand. Vinken was bovendien een van de oprichters van het Republikeins Genootschap. Pierre Vinken was 83. De inzamelingsactie Klassiek Geeft van Radio 4 heeft in totaal 1267 gebruikte muziekinstrumenten opgeleverd. Presentatrice Maartje van Wegen heeft de eindstand vandaag bekendgemaakt. De muziekinstrumenten zijn bedoeld voor kinderen die muziekles krijgen. Radio 4 stond de eerste twee weken van oktober helemaal in het teken van de actie. Afhankelijk stond de teller op 891, maar er bleven instrumenten binnenkomen.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 the spirit of Jah, you know he leads you on you got lost There was a ring of church and the session was there in swing How does it feel when you got lost? And you could feel the chill as I seen and heard them say How does it feel when you got lost?